Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat krijgt een taakstraf van 240 uur en een celstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk. Hij was tijdens de ontgroening vorig jaar op het hoofd van een eerstejaars gaan staan. Die liep daardoor ernstig hoofdletsel op en heeft naar eigen zeggen nog steeds last van hoofdpijn en concentratiestoornissen. De veroordeelde student van 24 zei tijdens de zaak dat hij zich niet kon voorstellen dat het hoofdletsel door hem was ontstaan, omdat hij niet veel druk op het hoofd van de jongen had uitgeoefend. Door het incident zijn de regels bij Vindicat veranderd. Bij de ontgroening mag er geen fysiek contact meer zijn met aspirantleden. Een 26-jarige automobiliste krijgt een taakstraf van 120 uur... omdat ze een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt op Tessel, waar ze woont. De rechter achtte niet bewezen dat de vrouw achter het stuur zat te appen... toen ze in het donker een fietser aanreed. slachtoffer was een vrouw van 21 die met een vriendin... op een onverlichte weg op Tessel fietste. Ze fietsten allebei met licht. De rechter legde de vrouw ook een half jaar voorwaardelijke celstraf op... en ze mag een jaar lang geen auto rijden. De Raad voor Cultuur vindt dat er een veel breder muziekbeleid moet komen. Het huidige is te veel gericht op klassiek, jazz en moderne muziek, vindt de Raad. De overheid moet meer aandacht geven aan pop, dance, hip-hop, R&B, wereldmuziek en het Nederlandse lied. Populaire artiesten die net onder de top zitten verdienen volgens de Raad maar zelden een volwaardig inkomen. Wateroverlast in het Abelenstra-stadion in Heerenveen, niet vanwege regen, maar daar is vannacht een waterleiding gesprongen. Daardoor staan kantoren op meerdere, verdiepingen blank. Ook is er op verschillende plekken in het stadion geen stroom. Zaterdag moet Heerenveen voetballen tegen Pek Zwolle. Die wedstrijd kan gewoon doorgaan. Het weer dan nog. Geleidelijk wordt het vrijwel overal droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het is 13 tot 15 graden. Morgen een stuk frisser, rond de 7 graden. En dan regent het enige tijd. In het weekend buien, mogelijk met hagel en natte sneeuw. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5 in de ether op 106.9. Je kunt via het internet kijken en luisteren. Tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen pittig, dat zijn we zo gewend. Get Your Kicks on Route 66, The Stones en daarna I Despise You van Q65. Veel plezier de komende twee uur. Eh, Q65 met I Despise You. En dat kwam uit het jaar 1966. En twee jaar daarvoor hadden de Rolling Stones een hit... met Get Your Kicks on Route 66. Eh, we gaan weer even door, eh, maar nu even wat rustiger, want ook dat zijn we zo gewend. We gaan luisteren naar een track uit de film Loving You van Elvis Presley. En dat is Have I Told You Lately That I Love You. 50 uit de film eh, Loving You was dit Elvis Presley. En Have I Told You Lately That I Love You. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 met name. En eh, omdat we verleden week de, twee uur lang de tip van Willem hadden... zijn we daar toen niet aan toegekomen. Dus die nemen we ook weer even mee. Het waren er in totaal voor twee weken 13 stuks. Daar heb ik er zeven van <laughs> overgehouden. Eh, die wat mij betreft dan de moeite waard waren. Dan gaan we dus eerst naar die 16e november. En eh, dat was 1967. En nieuw op 40, eh, Lulu met Love, Loves to Love, Love. met die onmogelijke titel Love Loves to Love Love van Lulu. Een paar plaatsen hoger op 36, Gene Pitney. Something's got a hold of my heart. Eh, nummer 36. Gene Pitney and Something's Gotten Hold of My Heart. En dan krijgen we de hoogste nieuwe binnenkomer van die week. 16 november 1967. Maar die krijgt geen klapper van de week. Want die komt terecht in de volgende week. Eh, nieuw op 28 is het eh, All My Love van Cliff Richard. came to nothing at all, my love. When I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me. In the future, you see, I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? him dat was de hoogste nieuwe binnenkomer van 16 eh, november 1967. Cliff Richard en All My Love. En dan gaan we nu naar de top 40 van 50 jaar geleden... van 23 november 1967. Vier nieuwe binnenkomers. Althans, die wij hebben geselecteerd voor vandaag. En de eerste is op 35. En dat zijn de Beach Boys met Wild Honey. klinkt allemaal fantastisch natuurlijk, maar het is niet de uitvoering die we zoeken. Hopelijk is deze het. De Wild Honey met tekst. was dan in ieder geval de echte uitvoering met zang van de Beach Boys, Wild Honey. En dat plaatje dat kwam binnen in, uh, op nummer 32 in de week van 23 november, 50 jaar geleden. Een plaatje hoger vinden we The Scaffold. And thank you very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the entry iron. Thank you very, very, very much. very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the family circle. Thank you very much. Thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. You don't know how much they all mean. Ainsley Island. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Island. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes. Sunday time. The napalm bomb. Everyone. Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much. It was simply spiffing and true. Now let me whisper. much for the Aintree Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Aintree Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our gracious team. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for Thank you very much. En dat was Scaffold met in de gelederen eh, de heer Mike McGear. Eh, die naam kennen we natuurlijk wel als eh, recht, oprechte muziekliefhebbers. Maar zijn echte afstemming, afkomst, dat is natuurlijk van de familie McCartney de broer van Paul. Goed, gaan we naar de volgende nieuwe binnenkomer. En dat, eh, die komt weer op nummer 30. Dat zijn de Bee Gees. Here is World. Van de Bee Gees en die kwamen binnen op nummer 30 met hun World. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer van die week. 23 november 1967. The Monkeys en Daydream Believer. De klapper van de week. 7A. What number is this, chip? 7A. <laughs> Okay, no, me like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we? was de hoogste eh, nieuwe binnenkomen van de week van 23 november 1967. The Monkeys en Daydream Believer. En dan gaan we nu naar een plaat luisteren die er van verleden week nog ligt. Van de tips van Willem Mieris Percy met Warm and Tender Love. let 1967 was dit Percy Sledge in Warm and Tender Love... en die stond nog op de lijst van de tip van Willem van vorige week. En na de huidige tip van Willem, die we zo gaan draaien... krijgen we er nog één uit die lijst. En je hoort vanzelf welke dat wordt. De tip van Willem van deze week, die komt uit 1971... van de groep Marvin Welch en Farrar. En John Farrar, dat is een Australiër... en die lag lekker in zijn bedje te slapen... En toen ging om twee uur s'nachts de telefoon de heren Marvin en Welch vroegen of hij bij ze wilde komen spelen en zingen. En dat bracht onder andere voor de tip van Willem, Lady of the Morning. see the sun. Just this once I beg of you, and then I'm on my way. Ooh, my lady. get it smile for me and let me feel the glow. Let me know. Deze stond op de lijst van Willem van verleden week... en die konden we toch echt niet laten liggen. Pussycat and If You Ever Come to Amsterdam. Ehm, dan gaan we nu luisteren naar een top 100 dit uit het jaar 1962. En die komt van Shelley Fabers. It is Johnny Angel. Johnny. something that concentrate on Johnny and Jen. Cause I love you. met eh, deze Johnny Angel in de categorie One Hit Wonders. Een hit uit 1962. En eh, voornamelijk was zij filmster en trad ze op in eh, comedies op televisie. Shelley Fabers. tijd voor pro, wat het, promo voor de Nederlandse pop. Hier zijn de jongens van de Disneyman's Band. was our girl in a big canoe. She was young and loose. Bye. dit kwam uit het jaar 1970, Ticket to en de Disney Man's Band. En dan gaan we nu luisteren naar een, eh, een regular diggy, dinky die Aussie group. A group from down under. How's that? Van eh, Sherbet. En dat was ook de titelsong van hun LP uit 76. meest succesvolle Australische groep uit de jaren 70, Sherbet, met HZ van hun gelijknamige LP.